Het NOS nieuws van 2 uur. Dit is al mee. Volgens de politie kan dat aantal nog verder stijgen. Tientallen mensen worden nog vermist. De krant The Sun publiceerde vanochtend een lijst met 65 vermisten. De BBC spreekt zelfs over 76 vermisten. In ziekenhuizen liggen nog 24 gewonden, 12 van hen zijn er slecht aan toe. De Londense politie heeft in de flat de plek gevonden waar de brand waarschijnlijk is ontstaan. Volgens een commissaris wijst niets erop dat het vuur is aangestoken. NS-personeel voert maandagochtend actie. Op Den Haag Centraal en Zwolle leggen NS-medewerkers dan het werk neer. Daardoor rijden vanaf die stations maandagochtend geen of minder treinen. FNV Spoor voert actie uit onvrede over de gesprekken met de spoorwegen. Volgens de bond is er in al anderhalf jaar geen enkele beweging bij NS. De man die werd opgepakt tijdens een concert van Guus Meeuwis in Eindhoven komt weer vrij. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte, zegt het Openbaar Ministerie. De man stond vorige week te filmen bij het stadion... zonder dat hij daar een goede reden voor kon geven. Het Openbaar Ministerie zei vanochtend nog dat het een geradicaliseerde moslim is... die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Eiwitonderzoeker Albert Hek heeft de Spinoza-premie gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor baanbrekend onderzoek... van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hek is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en krijgt de premie voor het in kaart brengen van alle eiwitten in menselijke cellen. Andere winnaars dit jaar zijn ontwikkelingspsycholoog Evelien Krone, natuurkundige Michel Orrit en bioloog Alexander van Oudenaarde. De winnaars van de Spinoza-premie krijgen 2,5 miljoen euro per persoon voor nieuw onderzoek. Het weer vooral in het binnenland bewolking met mogelijk een buitje. Aan zee vaker de zon. In het weekend wordt het opnieuw zomers warm, blijft het droog. Morgen licht bewolkt bij 21 tot 25 graden. Zondag zonnig en dan 25 tot 29 graden. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam is bij knoop het Koenplein de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag afgesloten. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A10 Noord en de A10 Oost door de Zeeburgertunnel. Verder vrij veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Bij knoop het nu net een 5 kilometer, vertraging ongeveer een kwartier.